Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De opstandelingen in de richting van Tripoli hebben veroverd. Het gaat om de kustplaats Surman, zo'n 70 kilometer ten westen van de hoofdstad. Er zou niet meer worden gevochten. Eerder vandaag namen de opstandelingen naar eigen zeggen al de stad Savia in, die nog dichter bij Tripoli ligt. De opstandelingen hopen binnen enkele dagen Tripoli zelf te kunnen aanvallen. Op het kanaaleiland Jersey zijn in een flat zes mensen doodgestoken. Een 30-jarige man is aangehouden. Hij is zelf gewond geraakt en geopereerd. De zes slachtoffers, onder wie twee kinderen, zijn lid van een Poolse familie. Of de verdachte ook Pools is, is niet bekendgemaakt. En ook over het motief voor de steekpartij op Jersey is nog niets bekend. De hefbrug in Wallingsveen wordt morgen weer in gebruik genomen. De afgelopen maanden was de brug een paar keer onverwacht vele meters naar beneden gezakt. Anderhalve week geleden 12 meter en in juni 30 de precieze oorzaak is nog niet vastgesteld. Maar uit voorzorg hebben specialisten volgens de provincie Zuid-Holland de motor, de elektrische aandrijving en de aandrijfkabels vervangen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het haperen van de brug. In Emmen is een man zonder vaste woonplaats aangehouden in verband met de explosie vanochtend vroeg in een flat. Hij wordt verdacht van brandstichting en ook van het bedreigen van twee mensen bij de flat met een honkbalknuppel. Door de explosie werd vanochtend een deel van de voorgevel van de flat weggeblazen. Vier woningen werden ontruimd. In Nepal is premier Ganal na een half jaar afgetreden. Het is hem niet gelukt genoeg steun te krijgen voor een nieuwe grondwet. Ook wordt nog steeds geruzied over de uitwerking van een vredesverdrag dat in 2006 werd gesloten met Maoïstische rebellen. Waarnemers noemen het aftreden een ernstige bedreiging voor de wankele stabiliteit in Nepal. Het weer, vanavond vanuit het westen opklaringen, morgen overdag vanuit het westen steeds meer zon. In het binnenland nog kans op een bui. Het wordt zo'n 20 graden. Na morgen overwegend droog met geregeld zon.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 da da ro yo passada. さい Welkom terug bij Peaceful Radio aflevering 737 en we zijn bezig eh, met deze aflevering met een special rondom het eh, label Arc Music. Het world and folk label uit Engeland zijn bestaan eh, dit jaar 35 jaar. En omdat ik jarenlang een zeer goede relatie met dit label heb, een speciale uitzending ter ere van hun, van hun verjaardag. We zijn begonnen die tweede uur met de traditional music from Russia van uh, eh, Ruskaya Muzika. En ehm, we gaan verder met eh, muziek uit Persian Music of de Persian Mystics van Soira Joya. Goed, veel plezier bij deze special van Arc Music. ya na Kisumu. Aya, oh. aya, aya, timunade. Aya, oh. dongo kero Kisumu. Aya, hey, tira dia ba Kisumu. Aya, hey, tira dia ba Kisumu. Kisumu ber, Etera dia ba kisumo Kisumu bear, Kisumu. Etera dia ba Kisumu. Ay ay ay, eh, etera dia ne pacho. Ay ay ay, eh, etera dia ne pacho. Ay ay ay, eh, etera dia ne dala. Kisumu bear, Kisumu. Etera dia ne pacho. Kisumu bear, Kisumu. Etera dia ne dala. Bini dong ja tell bini dong Bini dong was oh, yep na bini dong Bini dong ja tura bini dong Bini dong ja dala bini dong Bini dong ja tell bini dong Bini dong was oh, yep na bini dong Ay ay eh, tera diaba kisumo Ay ay eh, tera diaba kisumo Negaido tera wina Tera diaba kisumo Omena omenamin kibuye etera dyane muta mutamin kibuye etera dyane gege ngegemin manyata yawa etera dyane kisumu obambomin yawita etera bini bini dyane bini binidong bini jedala binidong bini jedala bini binidong osiepna binidong Victoria dalagi baba yo Anagomba tiane Kisumu Twendeni tujenge Kisumu Wageni karibu Kisumu Mi wanapamba pia tupande Mi wanapamba pia tulime Tuvune vizuri mi wana pamba pia tupande, mi wana pamba pia tulime, tubune vizuri, degaido terawina yeah. kisoro Ana dwaro kenda Onge ngamatera Ana dwaro kenda Onge ngamatera Bini dong, bini dong te dala Bini dong, bini dong te telo Bini dong, bini dong na Bini dong, bini dong te turwa Bini dong, bini dong te dala Bini dong, bini dong te Bini dong, bini dong na Bini dong, bini dong te turwa Bini dong, bini ಜಾಲವಿನಿ ليلته غصرة من البصار ايش الثاني نعاندو ايش الثاني نخالطو ايش الثاني نعاندو هذاك الغدار يغزر فيا بحيلته غزرة من البصار ليلته غزرة بالابصار حبيبي على الشبر بيا وعلى شي يزيد في كلامي الخضرة بالبصار ايش الدانين عندو ايش الدانين خلقو ايش الدانين عندو هذاك الغدار يغزر فيا بحيلته غزرة شداني نعاندو هذاك الغدار يوزر فيا بحيلته وزرة من البصار اش الثاني نعاندو اش الثاني نخلطو اش الثاني نعاندو هذاك الغدار يوزر فيا بحيلته وزرة من البصار drama 老哥，莫胡乱来。 lokwe mokolo enale lokwe mokolo enale eh. La luna es un pozo la las flores no van. mingo muziek. het Andalusia, Spaanse muziek, Amerikaan, of, eh, ja, Amerikaanse muziek, Engelse muziek. En ehm, ah, ehm, nou, noem het maar op, alles kwam langs in deze special ter ere van 35 jaar Ark Music. Eén cd eh, of één gedeelte van de wereld hebben we nog niet gehad. Eh, en dat is het Azië gedeelte. En daar gaan we dan ook mee eindigen. En dat klinkt dan ongeveer zo. Mijn naam is Benno Oveugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio op peacefulradio.eu. En via het knopje Facebook kom je bij de playlist. Wat mij betreft hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.